Your lip is cut on the edge of her pleated skirt. yourself, you're such Eh, Peru en prettige paasdagen. Dit is CFM Jazz met David Habich en ik ben Fred Kroonsberg. Het weer is bar en boos, maar laat u niet kisten. Mathilde Sanding met Beautiful People. Ja, Back to Knife was heerlijk met Errol Fitzgerald. We gaan nu naar een eh, zanger en daar hou je van of je haat deze man. Hij heeft hele aparte nummers en ik ga een heel lief nummer van hem draaien. En dan heb ik het over Tom Allen Waits. Hij is geboren op 7 december 1949. Het is een Amerikaanse zanger, het is een componist, het is een schrijver en acteur. Zijn sound, zijn sound kan omschreven worden als laag, rauw en bijna grommend. Maar hier is hij best aardig. Tom Waits met Alice. It's dreamy weather, we're on. You waved your crooked wand Along an icy pond With a frozen moon A murder of silhouette Crows I saw And the tears on my face and the skates on the pond. They spell Alice. I disappear in your name, but you must wait for me somewhere across the sea. There's the wreck of a ship. Your hair is like meadow grass on the tide and the raindrops on my window and the ice in my drink. Baby, all I can think of is Alice. Arithmetic, arithmetic. Turn the hands back on the clock. How does the ocean rock the boat? How did the razor find my throat? The only strings that hold me here are tangled up around the pier. And I will think of this when I'm dead in my grave. Set me adrift, and I'm lost over there, and I must be insane to go skating on your name and by tracing it twice Phil. so a secret kiss brings madness with bliss. And I will think of this when I'm dead in my grave. Set me adrift, and I'm lost over there, and I must be insane to go skating on your name and by tracing it twice I fell through the ice of Alice Thank you. Thank you. onnavolgbare bariton-saxofonist hoorde u Jerry Mulligan en zijn sextest. En de bezetting was naast hem Bob Broekmeyer op de piano, Zoetzin tenor sax, Peck Morrison op de bass en David Bailey op de drums. Dit is ZFM Jazz met Fred Kansberg en David Habig. Ja, en ik heb nog een eh, album bij me van Amos Lee. Dat heb ik vorige week ook al gedraaid. Eh, maar nu een ander nummer. Eh, Supply and Demand. Eh, naar het gelijknamige album op het gelijknamige album Supply and Demand. Some gotta give with the way I'm living. Seems I'm getting down every day. I'm alive, and it seems I'm getting further away. Oh, well, all my superstitions and my crazy suspicions of the people that I care about. I've been doing most screaming, and I've been doing dreaming, and I think it's time I figured it out. Yeah, baby, I need a plan. Oh, to understand that life ain't only supply. Walk out the dog, dragging around with me my ball and chain. It took southern skies to make me realize that I'm causing myself this pain. With a woman that I'm loving, yeah, I'm pushing and shoving, getting further wrong by the day. And I can't understand how the hardest man ever let it end up this way. Baby, I need a plan. Oh, to understand that life ain't only. to be here, but honey, you don't. you're the big man in town. It's taking religion and making decisions. You never get to slow on down. Where your wife and your baby, you tell them, yeah, well, maybe I'll meet y'all at a weekend resort. But your eyes on the prize, and you can't realize that your little girl's life's so short. Brother, you need a plan. Oh, to understand the life ain't only supply. your plan ought to understand that life ain't only supply. Ja, ehm, dat was een rondje pianisten. Eerst eh, Sergio Mendes, eh, die eh, in, zijn, in de vijftiger jaren zijn debuut maakte. in de tijd van de opkomst van de bossa En dat kan je ook heel goed horen eigenlijk. Het is een beetje Latino-achtig jazz. En daarna hadden we Ahmad Jamal met Autumn in New York. We gaan nu naar Charlene en het nummer is Ik blijf I'll Stay. not seen. You don't have to be alone tonight. You can turn off your cell phone. No one needs to know your home. Whatever's troubling you, oh, I will make it right. I'll stay, stay. is dit. En zij is eh, te zien en te horen in Horen op 17 april. En wie er nog niet genoeg van heeft, gaat helemaal naar Roermond op 17 juli. Ze werd uh, verleden jaar derde tijdens een Idol show. Maar zij heeft inmiddels ook wat contacten met bijvoorbeeld de club van Wouter Hamel en Giovanga. Dus dat belooft wat. We gaan rustig verder met Eric Clapton, Before You Accuse Me. stage, please. They're all waiting for you. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky. me. It's a new life. van Wax Taylor. En de melodieën komen van de cd Talk of Forgotten Melodies. En we horen natuurlijk dat de mix vooral eh, was bestemd voor Nina Simone. Dit is CFM Jazz met Fred Koonsberg en David Habig. Ja, ik vond het een beetje lijken op eh, Moby. <laughs> ik heb hem eventjes opgezocht. Uh, het is natuurlijk een grootheid in, in de experimentele muziekstromingen. Hij heeft eh, echt voor grote films zoals eh, de, de Born Ultimatum en dat soort... Eh, de hele Born-trilogie heeft hij de soundtrack eigenlijk gemaakt. Ehm, daarvoor hadden we natuurlijk Eric Clapton. En Fred vertelde mij dat hij via de satelliet regelmatig Eric Clapton samen ziet optreden met andere artiesten. En dat deed mij denken aan een optreden van Eric Clapton samen met John Mayer. En eh, u kunt dit op YouTube kunt u dit zien. Eh, samen, met, eh, samen met John Mayer dus. En dan brengen ze het nummer Crossroads. Een heel bekend nummer. ten gehore En ehm, het dat is echt geniaal. Die stem van John Mayer is zo gaaf. daarom dacht ik, ik draai nog eventjes een nummertje van hem. Waiting on the World to Change. make such darkness out of blue. Okay, there's sadness in his life he didn't get to choose. But why did he need a reassuring hand before he seemed to understand? You stumble free or let it be. Eerst uur ZFM Jazz met Fred Koonsberg en David Havik zit erop. Maar na het nieuws en de reclame zijn we weer terug voor nog een uur ZFM Jazz.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 Hij stelde toen kritiek op de paus en de kerk in het seksueel misbruiksschandaal op één lijn met antisemitisme. Waarbij volgens hem een hele groep de schuld krijgt van de daden van een paar mensen. Bij die preek was ook paus Benedictus aanwezig. Joodse organisaties reageerden woedend op de uitspraak. Cantalamessa biedt nu in een Italiaanse krant zijn excuses aan. Hij zegt dat het niet zijn bedoeling was om de Joodse gemeenschap te kwetsen en vraagt om vergeving. Ook benadrukt Cantalamessa dat de paus vooraf niet op de hoogte was van zijn preek. De Zuid-Afrikaanse president Zuma heeft opgeroepen tot kalmte na de moord op de extreemrechtse Eugene Terblanche. Die werd op zijn boerderij doodgeslagen door twee van zijn medewerkers. Zuma probeert te voorkomen dat door de moord de rassenhaat in Zuid-Afrika weer oplaait. Eugene Terblanche was de leider van de Afrikaner Weerstandsbeweging. Die partij wilde de afschaffing van de apartheid voorkomen en dreigde om dat te bereiken met terreuraanslagen en het ontketenen van een burgeroorlog. Een Chinees kolenschip dat aan de grond is gelopen in het Great Barrier Reef lekt olie en dreigt in stukken te breken. Het Great Barrier Reef aan de noordoostkust van Australië is het grootste koraalrif ter wereld. Het staat op de werelderfgoedlijst. Het schip dat 230 meter lang is bevindt zich in een gebied buiten de vaargeulen. De Australische premier heeft al aangekondigd dat moet worden onderzocht wat het daar deed. Voetbalclub Sparta heeft trainer Frans Adelaar ontslagen. Hij wordt vervangen door Aad de Mos. Het bestuur van Sparta nam het besluit na het 4-1 verlies van gisteravond tegen Herenveen. Dat was de vijfde opeenvolgende nederlaag. Sparta staat in de eredivisie op de 15e plaats, net boven de degradatiestreep. Het weer... Bewolkt en geregeld een bui, maar er is ook af en toe zon. Temperatuur